Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De coalitiepartijen en bij PVV verwachten moeilijke bezuinigingsonderhandelingen... na de sombere CPB-cijfers van vanochtend. Volgens premier Rutte zijn de tekortcijfers stevig, maar de nieuwe realiteit... CDA-fractievoorzitter Van Haarsma Buma zegt dat Nederland voor een grote opgave staat... en PVV-leider Wilders wil zich nog niet vastleggen op een bedrag waarmee moet worden bezuinigd. Als Nederland volgend jaar aan de Europese begrotingseisen wil voldoen, moet er volgens het Centraal Planbureau maximaal 16 miljard euro extra worden bezuinigd. Van Europa mag het begrotingstekort uitkomen op 3%. Volgens het CPB komt dat volgend jaar uit op 4,5%. Oppositiepartijen PvdA, SP en GroenLinks vinden de Europese begrotingsregels niet heilig. D66 wil dat het kabinet zich er wel aan houdt, net als werkgeversorganisatie VNO-NCW. Vanaf maandag praten VVD, CDA en PVV over de nieuwe bezuinigingsmaatregelen. De politie is opnieuw bezig met onderzoek op het voormalige terrein van de Hells Angels in Amsterdam. Ook medewerkers van het Nederlands Forensisch Instituut zijn er weer aan het werk. Net als gisteren wordt er gegraven op de plek van het clubhuis. Het terrein is al twee dagen afgezet met zwarte schermen en politielint. Waarschijnlijk wordt er gezocht naar menselijke resten, maar de politie wil daar niets over zeggen. De NAVO heeft een aantal adviseurs teruggestuurd naar ministeries in Afghanistan. Ze werden afgelopen weekend teruggetrokken nadat er twee Amerikanen waren gedood op het ministerie van Binnenlandse Zaken. De aanslag was gepleegd door een Afghaanse politieagent die op het ministerie werkte. De adviseurs helpen de Afghanen om het land bestuurbaar te maken. Het weer, vanochtend bewolkt en nevelig, plaatselijk ook mist. Vanmiddag meer kans op zon, het wordt gemiddeld een graad of 12. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staat 50 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 3 kilometer. Die staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Barneveld en Amersfoort Noord 4 kilometer. A9 maar richting Amstelveen tussen de afrit Haardem-Zuid en knooppunt Battenverdorp 5 kilometer. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen knopen de Bresseplein en de afrit Rotterdam Centrum 3 kilometer zat een vrachtwagen met pech op de afrit. Daardoor loopt het ook vast op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen knopen de Kleinpolderplein en Terbrechtseplein staat 6 kilometer. de andere kant op staat voor knopen Bresseplein 3 kilometer. Verkeer kan het beste omrijden vanaf de A20 het knooppunt Ketelplein via de Benelux-tunnel via de A4. Op de A28 volle richting Utrecht staat bij Leusen nog 3 kilometer. Tot zover de verkeers.